Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Os woedt al de hele dag een grote brand in een distributiecentrum. De brand brak rond half vijf vanochtend uit. De brandweer heeft grote moeite om de vlammen onder controle te krijgen. Het blussen duurt zo lang omdat de brand woedt in een grote koelcel. Daardoor bevriest een deel van het bluswater, wat het blussen moeilijk maakt. Bij de brand komt ook veel rook vrij. Een aantal buurtbewoners moest daarom de nacht elders doorbrengen. De grote rookwolken van de brand zijn al van enkele tientallen kilometers afstand nog te zien. Een staking van buschauffeurs in Twente mag maandag niet doorgaan van de rechter. Vervoersbedrijf Arriva had een kort geding aangespannen tegen de vakbond FNV. Chauffeurs zijn ontevreden over de hoge werkdruk. Er zouden aanpassingen worden gemaakt in hun roosters, maar die zijn nog niet doorgevoerd. Nu de staking is verboden, rijden bussen in Twente maandag toch gewoon volgens de dienstregeling. Er is nog geen akkoord tussen Hamas en Israël over een tijdelijke gevechtspauze. In het voorstel wordt gesproken over een staakt het vuren van 40 dagen... maar volgens Hamas gaat dat nog niet ver genoeg. De terreurbeweging wil zwart op wit dat Israël zich terugtrekt uit Gaza... en dat de oorlog helemaal stopt. Willem II keert weer terug naar de eredivisie. De Tilburgers speelden in de ene na laatste ronde van de eerste divisie... gelijk tegen FC Dordrecht... Roda JC leek ook al even verzekerd van een plek na een 2-0 zege op SC Cambuur. Maar bij FC Groningen en tegen Telstar werd het ver in de blessuretijd 1-1. En daarom mag Roda volgende week tegen FC Groningen strijden om promotie. Het weer vannacht helder met een graad of 7. Morgen eerst droog met wat zon, later stapelwolken. Smiddags buien met kans op hagel en onweer. Het wordt 14 tot 18 graden. Zondag, bevrijdingsdag, opnieuw kans op regen. Later droog en meer zon bij een graad of 17.